Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. In Mexico zijn elf mensen van één familie gedood. Gewapende mannen drongen hun huis binnen en brachten de elf om het leven terwijl ze nog in bed lagen. De aanval was zaterdag vroeg in de ochtend. Even later kwamen nog vier mensen om het leven bij aanslagen door gewapende bendes. In Ciudad Victoria is een strijd aan de gang tussen concurrerende bendes van het uiteengevallen CETAS drugskartel. Daarbij zijn de afgelopen anderhalf jaar zeker honderd mensen gedood. Politie in Dallas heeft extra veiligheidsmaatregelen getroffen na een anonieme bedreiging. want die bedreiging concrete inhoud is niet bekendgemaakt. Het hoofdkwartier van de politie in de Amerikaanse stad wordt nu zwaar bewaakt door speciale eenheden met getrokken wapens. Op het dak van het politiebureau zitten scherpschutters. En in een parkeergarage in de buurt zou naar een verdacht persoon worden gezocht politie van Dallas is in de hoogste staat van paraatheid sinds vrijdag. Toen schoot een 25-jarige Afghanistan-veteraan vijf politieagenten dood... bij een demonstratie tegen het gewelddadige optreden van de politie tegen zwarte Amerikanen. Een krakersdemonstratie in Berlijn is gisteravond uit de hand gelopen. Demonstranten bekogelden de politie met stenen en vuurwerk en vernielden winkels. Agenten gebruikten traangas in een poging de orde te herstellen, maar het protest ging door. Duizenden, voornamelijk jonge mensen, liepen mee in de betoging. De politie was met 1800 man aanwezig. In de Duitse hoofdstad is het onrustig sinds twee weken geleden een kraakpand werd ontruimd. Actievoerders riepen daarna op om Berlijn in chaos te storten. Het weer, het blijft vannacht zacht met 15 tot 17 graden.